Dik Hark met het NOS-journaal. Staatssecretaris Bleker van Landbouw heeft toch een akkoord gesloten met de provincies over natuurbeheer. Die nemen taken over van het Rijk. Eind vorig jaar weigerden vier provincies om het akkoord te ondertekenen. In het natuurakkoord worden provincies verantwoordelijk gemaakt voor natuurbeheer en plattelandsontwikkeling. Daardoor kan het kabinet 600 miljoen euro bezuinigen. De politie heeft sterke aanwijzingen dat een man die vannacht is opgepakt in Oudenbos iets te maken heeft met de ontvoering van gisteren. Toen werd een vijfjarig meisje vlakbij haar basisschool een auto ingetrokken. Ze werd een uur later weer vrijgelaten. De man werd vannacht opgepakt tijdens een buurtonderzoek. Hij woont vlak bij de plek waar het meisje is ontvoerd en deed zijn deur niet open. Toen de politie naar binnen ging werd een hennepkwekerij gevonden. Het industrie- en haventerrein in Moerdijk krijgt een eigen bedrijfsbrandweer. De gemeente heeft daarover een intentieverklaring getekend met de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en de bedrijven op het industrieterrein. Aanleiding voor het plan is de grote chemische brand vorig jaar bij Chemiepak. Op het industrieterrein komt een brandweerkazerne die 24 uur per dag bemand moet zijn. Bij aanslagen op militaire instellingen in de Syrische stad Aleppo zijn zeker elf doden gevallen. Ook zou er een explosie zijn geweest bij een politiebureau. Aleppo is de grootste stad van Syrië. Ook in de noordelijke stad Homs is het opnieuw onrustig. De Spaanse fotograaf Samuel Aranda is, is winnaar van de World Press Photo 2011. De jury van de jaarlijkse fotowedstrijd bekroonde een foto van Aranda van rellen in Jemen. Daarop is een, man, is een gesluierde vrouw te zien die een gewonde man vasthoudt. Aranda werkt onder meer voor de New York Times. De Nederlander Rob Hornstra viel in de prijs in de categorie kunst en entertainment. Hij maakte een foto van een orkestje in een restaurant in de Russische stad Sochi aan de Zwarte Zee. Het weer zonnig, temperatuur min 3 graden, maar door de oostenwind voelt het wel een stuk kouder aan. Komende dag gaat het in grote delen van het land streng vriezen. Morgen overdag is het vrij zonnig en koud winterweer. Dit was het.